Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. De Oekraïense stad Kramatorsk is aangevallen met raketten. Dat gebeurde in een druk deel van de stad waar veel restaurants zitten. De Brabantse patatbakker Frankie is daar nu om gratis patat uit te delen aan oorlogsslachtoffers. En hij zat in een van die restaurants toen de raketten insloegen. wij zaten daar te eten, wachten op de rekening en toen in één keer een hele, hele, hele, hele harde knal... Je hoort niks aankomen, zoals je met in één keer knal. Je glas gaat alle kanten op en vallen dingen van het dak naar beneden. De mensen schreeuwen, rennen, gillen. Ik heb nog een vrouw met een babytje door de, door de raam geholpen. Het babytje was bebloed, maar volgens mij was, denk dat het wel goed was. Alleen ik eh, ik begrijp het niet goed. Het was een vrouw met een babytje. Haar man was in ieder geval op dat moment nog kwijt. Ehm, er, zijn zeker, eh, er zijn zeker, volgens mij zijn er zeker doden gevallen. Frankie zegt nu weer veilig in zijn hotel te zijn en heeft alleen wat schrammetjes. Volgens The Guardian zijn er vier doden gevallen en raakten 42 mensen gewond bij de raketaanval. En er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin. De politie heeft afgelopen weekend een jongen van 16 getaserd bij een woninginbraak in Almere, terwijl hij daar niks mee te maken had. Na de inbraak zag de bewoner twee mensen wegrennen en de politie raakte ze kwijt. Even verderop zagen agenten weer twee mensen rennen en een van hen werd getaserd omdat hij niet stil bleef staan. Achteraf bleek dat de jongen onschuldig was. Hij raakte gewond bij zijn val en ook zijn spullen waren kapot. En de politie gaat het allemaal vergoeden. En breakdancer Sarju van 17 uit Den Haag heeft nu al geschiedenis geschreven. Ze gaat namens Nederland naar de Olympische Spelen in Parijs. Daar doet breakdansen volgend jaar voor het allereerst mee. En terecht vindt Sarju. Het is echt een dans, maar daarnaast is het ook gewoon een sport. Het is super intens, je moet er hard voor werken. Ehm, ja, gewoon super sterk, super snel. maar ehm, ja, daarnaast ook gewoon heel creatief. En ehm, ja, die creativiteit dan moet je er wel in kunnen doen, musicaliteit. Dus ja, je moet alles combineren. En daardoor is het wel een, eh, een sport, maar ook zeker een, eh, een, dans. Ja, dan denk je misschien hoe gaat het dan eh, straks? Nou, de breakdancers gaan op de Spelen tegen elkaar battelen in drie rondes. En daarna gaat de jury stemmen en het team met de meeste punten wint. Dan nog het weer. De komende uren trekken er buien over het land. Morgen begint regenachtig, maar later wordt het droog en komt de zon nog even door. Het wordt 22 graden. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed. The look of love is in Yeah. was kennelijk niet in de hand in eh, Oekraïne vanavond weer... waar weer een eh, ja, restaurant werd bekogeld met, eh, met raketten. En waar weer slachtoffers zijn gevallen helaas. ik werk ook nog wel als luisteraars voor Radio Beverwijk. waarvan ik wel eens in als technicus en ook in praatprogramma's. En daar heb ik een musicalster ontmoet. Die heet Jasper Taconis. Speelt in allerlei bekende Nederlandse musicals mee heeft een geweldige stem. En eh, hij heeft mij een, eh, een demo gegeven van een nummer wat u vast wel kent.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 You raise me up. the mountains You raise me up to walk on stormy seas I am strong when I am on your shore groot podium. Misschien ook wel internationaal. Het is gewoon een, eh, een Hollandse jongen. Hij, eh, hij treedt op in musicals. Daar heeft hij natuurlijk ook veel succes met, eh, met zijn stemgeluid. En misschien ook wel met zijn acteertalent, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe hij, hoe hij performt in een musical. Maar zingen kan hij. En ja, ik ben erg trots dat ik zijn demo mocht ontvangen. En dat ik dat voor u heb mogen draaien vanavond. Het is, dacht ik een religieus nummer. You Raise Me Up. Heeft met eh, ja, onze lieve Heer te maken. Die ons kracht geeft. Volgens hem en volgens eh, vele anderen.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 En als je een goede relatie hebt, dan is dat natuurlijk meegenomen. Ik ben helaas zelf twee jaar geleden mijn partner verloren aan die ja, vreselijke ziekte kanker. ik ben alweer twee jaar alleen, maar ik heb dan weer heel empathische buren. En dat vind ik wel leuk om te melden, want die eh, het is er niet één, het, eh, zijn er niet twee. Het, zijn wel vier of vijf buren eh, die mij dan af en toe het eten uitnodigen. En zelfs mijn, mijn, de voorkant van mijn huis hebben opgefleurd met lavendelplanten. Ongelooflijk. En dat hebben ze gedaan omdat ik volgend jaar, volgende maand aan jarig ben. En uh, Charlotte, nou, we vinden het zo gezellig dat je bij ons woont. en we weten wat je hebt meegemaakt. Dus voor jou deze... En ze houdt ook nog bij. Hè? Ze geven ze ook nog water. Dat is Geweldig. Dus empathische buren, dan voel je je ook niet eenzaam. En dan, eh, ja, dan kan je ook verder met je leven. En eh, dat doe ik ook eh, met radio maken voor u. Mooie nummers draaien. En daarnaast werk ik ook nog voor Niels.nl. Dat is een landelijke ja, journalistieke site, een site. En ik werk voor elf gemeentes. Alkmaar tot en met Haarlemmermeer en alles wat daartussen ligt. De Eimond, Heemstede, Zandvoort ook, zandvoort.niels.nl. Moet u maar eens eh, opzoeken op het internet en dan kunt u zien eh, waar ik me allemaal mee bezig hou. Foto's, eh, filmpjes, schrijven, dus ik doe, ik doe van alles. Het houdt me nog lekker bezig. En misschien kent u en ook wel. Nou, David Gates, die kent hem zeker. Of kent haar zeker. Zo moet ik het zeggen. Gates. De groep heet Brad. Ze, ze maakten furore in de jaren 70. Ik heb er heel veel eh, muziek eh, van zelf eh, van gespeeld. In de tijd zat ik in een bandje. En we hadden ook dat repertoire. We hadden ook een goede zanger in destijds. Die dat nou niet zo goed als David Gates kon zingen. Maar wel heel mooi. Hij zong zuiver. Alleen ja, David Gates heeft zo'n mooie warme kopstem ook. Dat is bijna uniek te noemen. En alle nummers die hij uitbrengt... die ja, zijn fantastisch. En ook Rob de Nijs, die heeft daar heel veel repertoire van overgenomen. Bijvoorbeeld Lost Without Your Love van David Gates werd bij Rob de Nijs. Daar sta je dan alleen. Kent u vast wel. Misschien draai ik hem zo nog even. Dan, eh, dan herinnert u zich dat nummer vast wel weer. Maar deze is ook heel mooi. The Alan Parsons Project. Ja, die Alan Parsons Project. Eh, ik ben er ook grote fan van. in de meeste uitzendingen die ik eh, verzorg voor Tussen App Vloed bij Radio Zandvoort... komt er wel iets voorbij van, van die Alan Parsons Project. Het is een eh, groot album, dus er, komt vooral, er zijn ook wel wat meer up-tempo nummers... die dan niet zo in dit programma passen. Omdat ja, dit programma toch een beetje gaat over allemaal mooie, rustige ballads... Eh, Art Garfunkel die heeft ook heel veel mooi repertoire natuurlijk eh, samen met Paul Simon gezongen. Maar ook als uh, soloartiest heeft hij het een en ander op zijn naam staan. En wat ik zo'n geweldig mooi nummer vind is het nummer Old Man. Het gaat over een oude man die eigenlijk op zijn sterfbed ligt. En eigenlijk zich altijd afgegeven heeft tegen jongelui van... het is allemaal niet belangrijk, geloof is niet belangrijk. En nou ja, een beetje in die sfeer zeg maar. Maar nu ligt hij op zijn sterfbed en eh, krijgt hij bezoek van zo'n jongeman... die hem eigenlijk probeert eh, te ondersteunen, maar ook toe te spreken op een speciale manier. Het nummer heet Old Man. Het komt van het album Angel Claire van Art Garfunkel. Luister, het is een mooie tekst en is een prachtig nummer. Everyone has gone. have to stay. Can you hear me? the sky. guitar Een nummer. Old Man, Art Garfunkel. Prachtig. Nogmaals, het eh, album heet Angel Clare Uh, eh, er staan er nog veel meer mooie nummers op hoor. Maar dit, uh, dit springt er voor mij een beetje uit. En, ik heb het graag met u willen delen.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 En dan heb ik het over de zangeres Moya Brennan. En ja, de Keltische muziek, een bepaald sfeertje. Maar altijd, uh, ik vind het altijd prima passen in de programma's tussen app en vloed. En ik hoor net van, eh, of ik lees net van Annemieke Vos... dat eh, Moja een, zus is van India. E nou, is niet zo gek ook. Een beetje de vergelijkbare sound eigenlijk. Hè? Dus, eh, en... Annemiek heeft ze gezien in de Doelen in Rotterdam. En dat was een geweldig concert waar heel erg zuiver, mooi en zuiver werd gezongen. Dankjewel Annemiek. Ik, ik ga nog een, een, nummer draaien van de groep America. En die eh, eh, zingen dat speciaal voor all the lonely people. Al de eenzame mensen. All the lonely people. Ja, ik ben er fan van hoor. Ik vind het echt een uh, eh, goede groep. De groep uh, America. Eh, het komt, dacht ik, van het album Sister Golden Hair. Als ik me niet vergis hoor. Ik kan me natuurlijk vergissen. Maar iedereen vergist zich wel eens toch?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 Desperado, oh, you ain't getting no young. Your pain and your hunger, they're driving. Some people talking. Your prison. crimineeltjes zijn er op de wereld. Helaas, helaas luisteraars. En dat was al ten tijde van de Eagles, want die zongen erover met Desperado. We gaan eventjes eh, naar een heel ander liedje. Moet ook niet steeds hetzelfde draaien natuurlijk. Eh, maar u bent altijd in mijn gedachten, luisteraars. Dat geldt voor elke week dat ik hier weer kom bij Radio Zandvoort... om uh, eh, de Vloed te presenteren. En wie het met mij eens is, ik heb hem net nog even gebeld... is natuurlijk Willie Nelson. Die zingt erover. Always on my mind. Maybe I didn't love you Quite as often as I could have And maybe I didn't treat quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You, you were always on my mind. You were always lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. were all En eindelijk wel eens weten, luisteraars, wat, nou, wat nou liefde is. een nou, dijk van hit geweest natuurlijk van Forner. I wanna know what love is. Nou, ik weet wel wat liefde is hoor. Ik ervaar het in mijn leven en ik heb het ervaren in mijn leven. Dus eh, ik heb aan liefde nooit tekort gehad, gelukkig. En eh, ik hou ook van mezelf. Dat moet je ook doen hoor. Je moet echt van jezelf houden, want daar begint het allemaal mee. Als je niet van jezelf houdt, kan je ook niet van een ander houden. Dat eh, heb ik me laten vertellen hoor. Het is geen eigen wijsheid, maar ja, dat schijnt zo te zijn. En nou, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ja, uh, amoreuze, amoreuze, amoreuze. Kiki die. dat met amoreuze luisteraars. En ik kijk op mijn klokje en hebben we nog 59, 58, 57 seconden. Eh, de klok tikt af naar het nieuws van 12 eh, uur middernacht. Eh, ik heb het weer volbracht. Ik kan geen nummers meer draaien, want dan hoor je ja, nog geen halve minuut muziek. En dat is niet de bedoeling, want dat doet een liedje geen recht aan. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga het maar even volpraten. Ik hoop dat u volgende week dinsdag weer naar me luistert... Eh, tussen de klok van 10 uur s'avonds en 12 uur... naar een nieuwe aflevering van Eppenvloed. Als u verzoekjes heeft, dan kunt u die eh, indienen. Word op Facebook even eh, vriend van me. Zoek op Charles Duif. Charles, net als de koning van Engeland, Duif. D-U, lange i dubbel F. Ik accepteer je vriendschap en dan kan je via Messenger gewoon een, een verzoekje indienen.